4 uur. Mark Hokken met het NOS Journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de flatbrand in Arnhem op Nieuwjaarsnacht. Bij de brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven. Ze werden in de lift gevonden met de moeder van het gezin en de dochter van 8 jaar. Zij raakte zwaar gewond. De onderzoeksraad kijkt onder meer naar het ontwerp van de flat... het gebruik van de hal- en vluchtwegen en de inzet van de brandweer... Twee jongens van 12 en 13 worden verdacht van opzettelijke brandstichting met de dood tot gevolg. In de voorlaatste etappe van de Dakar-rally is motocoureur Edwin Straver zwaar gewond geraakt. De 48-jarige reiswijker werd na het ongeluk gereanimeerd... en is met spoed naar het ziekenhuis in de Saoedische hoofdstad Riyadh gebracht. Daar bleek dat hij zijn nekwervel heeft gebroken. Straver viel bij de woestijnrace door Saoedi-Arabië in de duinen. Hij viel niet hard, maar kwam ongelukkig terecht. Turkije stuurt meer troepen naar Libië om de regering van premier Sarraj te ondersteunen. President Erdogan zond al eerder militairen om de lokale troepen te ondersteunen. Zij voeren een felle strijd om de macht met het leger van krijgsheer Haftar. Komende zondag is in Berlijn een top over de situatie in Libië. De Partij voor de Dieren wil dat er fors meer inspecteurs komen voor de slacht. Kamerlid Wassenberg zegt dat er 642 miljoen dieren per jaar worden geslacht dat daar 350 inspecteurs tegenover staan... die voor een deel parttime werken. Omdat die slachtingen onmogelijk allemaal gecontroleerd kunnen worden... zie je volgens hem vrij veel besmettingen door eten van besmet vlees. Minister Bruins zegt dat er geen inspecteurs bijkomen. Volgens hem zijn gerichte controles voldoende. De Nederlandse waterpolomannen hebben op de Europese kampioenschappen in Budapest hun tweede wedstrijd verloren. Rusland won met 15-9. Zaterdag speelt Oranje de laatste groepswedstrijd tegen Servië... dat de eerste twee duels gewonnen heeft. Nederland staat nu derde. Die plaats biedt via een tussenronde nog kans op een plek bij de laatste acht. Het weer, is droog en zonnig bij 8 tot 11 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt rond de 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat tussen Breukelen en Maarsen 5 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag 7 kilometer tussen Schiphol en Knopend Burgerveen met daar 10 minuten op onthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Heemskerk en Knopend Kooimeer 5 kilometer. A10 de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 en op de A27 naar Almere. Langzaam rijden tussen Hilversum en Knopend Eemnes over 3 kilometer met daar ruim 10 minuten extra reistijd.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 Go ahead and brighten up my day in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours. Me and more. I don't care when I play, I do you do, they say I play. I don't know where they they do me, when they stop at my brain. Fuck loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you ran up your waist, and so it more, girl. You never have to worry about nothing. You know it's cause you know you're on it. Girl, you just on it. Cause your body's on fire. Show me how to control it And go ahead, you can bring it higher Girl, I love how you hold it I put my hand there Hold it, I'ma be right, right up a friendship.